In Amsterdam is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft drie mensen, waaronder het slachtoffer, aangehouden. En bijna een derde van de Nederlandse garnalenvissers overweegt te stoppen. Zo'n 50 vissers hebben zich aangemeld voor een uitkoopregeling. De garnalenvissers willen stoppen omdat er steeds meer regels zijn en het te druk is op zee. En het weer vandaag zonnig en koud bij temperaturen tussen de 0 en 3 graden. Door de wind voelt het wel een stuk kouder aan.